Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de bij de bekerfinale in het stadion in Dakar. Na de verlenging, waarin het beslissende doelpunt viel, ontstonden rellen. De politie gebruikte traangas waardoor mensen op de vlucht sloegen. In de paniek probeerden een aantal mensen over een muur van een van de tribunes te klimmen die daardoor instortte. In een wildpark in Congo is een groep mensen aangevallen door gewapende mannen. Een Amerikaanse journalist en twee rangers worden nog vermist. Er waren ook Nederlanders bij de groep, maar die zijn in veiligheid. Bij de aanval in het Okapi Wildlife Reserve zou ook geschoten zijn. In het gebied in het noordoosten van Congo worden vaker mensen ontvoerd. De daders zijn meestal uit op losgeld. Turkse president Erdogan heeft in Istanbul een toespraak gehouden bij de herdenking van de koepoging precies een jaar geleden. Opstandige militairen wilden Erdogan afzetten, maar dat mislukte. De president zei dat hij terreurorganisaties die de staat willen ondermijnen de kop zal afhakken. Bij de mislukte staatsgreep vielen 250 doden. Erdogan spreekt vannacht het parlement in Ankara toe op het tijdstip dat het gebouw een jaar geleden werd gebombardeerd. Op de A28 bij Amersfoort is een auto tegen een benzinepomp gereden. Door de klap lekte brandstof weg, maar een medewerker van het pompstation wist de brandstoftoevoer af te sluiten voor er een grote brand ontstond. De brandweer heeft een schuimlaag rond de auto en de pomp gespoten. De bestuurder van de auto was tegen de benzinepomp gebotst nadat hij de macht over het stuur had verloren. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Het weer bewolkt met zo af en toe lichte regen of motregen, minima rond 16 graden.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 Het is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn. Geen droom, geen doel, geen stok om mee te slaan. Geen enkele garantie voor een lang gelukkig leven. Het is geen antwoord op de vraag van ons bestaan.